Bij de bespreking zijn deskundigen aanwezig uit Maleisië, Oekraïne, Rusland, de VS, het Verenigd Koninkrijk en Australië. De onderzoeksraad zelf wil niets zeggen over de bijeenkomst. De Nederlandse bloemenbranche vreest dat de Russische controles op bloemen, die vandaag ingaan, de handel flink zullen schaden. Vracht kan aan de grens worden tegengehouden en er kunnen opstoppingen ontstaan die voor de houdbaarheid van de bloemen niet goed zijn. Zo'n 5% van de Nederlandse bloemenexport gaat naar Rusland. In Rotterdam-Zuid heeft de politie op een man geschoten die wegrende na een gewelddadige beroving. De man heeft een schotwond in zijn been, maar de politie houdt er rekening mee dat hij zichzelf in zijn been heeft geschoten. De man is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. Ook een tweede verdachte is opgepakt. In de Amerikaanse stad Ferguson hebben gisteravond honderden mensen de dood herdacht van de zwarte tiener Michael Brown. Die werd precies een jaar geleden doodgeschoten door een blanke politieagent. Er werd een aantal minuten stilte in acht genomen en twee duiven losgelaten. Later op de avond werd vreedzaam gedemonstreerd. Ook in andere Amerikaanse steden is stilgestaan bij de dood van Brown. Boven het midden van Frankrijk zijn zaterdag ruim 24.000 wedstrijdduiven verdwenen. Na ruim een dag is slechts de helft van de vogels weer terecht. De prijsduiven deden mee aan een internationale wedstrijd. Ze moesten door onweersbuien vliegen, die waren ontstaan door het warme weer en daardoor verloren ze hun oriëntatie. Vlaamse duivenmelkers vinden dat de Franse organisatie de wedstrijd had moeten afgelasten vanwege het noodweer. Het weer. De dag begint in het oosten bewolkt met wat stevige buien... waarbij lokaal veel regen kan vallen. In het westen is het droog met af en toe zon. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. De Sjombakker van de ANWB. Er staan een file na een ongeluk op de A8 van Amsterdam naar Zaandam... bij knooppunt Zaandam, 2 kilometer. Er zijn wel drie rijstroken dicht.